De vier partijen hebben samen 17 van de 31 zetels in de Helderse gemeenteraad. Namens Trots op Nederland wordt Paul Walgering wethouder. Het is voor zover bekend de eerste keer dat Ton in een college van BMW komt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Rusland veroordeeld... omdat een zwaar bijziende gevangene het bijna een half jaar zonder bril moest doen. De bril van de Rus werd bij zijn arrestatie in 1998 in beslag genomen door de politie. In de gevangenis moest hij vervolgens bijna vijf maanden wachten voordat hij een nieuwe kreeg. De Europese rechters beschouwen dat als een vorm van martelen. Zonder bril kan de man nauwelijks lezen en schrijven. De Rus, die negen jaar in de gevangenis zat voor fraude, krijgt geen schadevergoeding... omdat hij daar bij de rechter niet om had gevraagd. Het vliegverkeer in Europa komt langzaam op gang. De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol schat dat er vandaag 13.000 vluchten worden uitgevoerd in het Europese luchtruim. Dat is minder dan de helft van een normale dinsdag. Ongeveer driekwart van het luchtruim is nu opengesteld. De KLM verwacht vandaag de helft van het normale aantal lange afstandsvluchten te kunnen uitvoeren. De komende dagen wordt dat aantal al opgevoerd. Air France verwacht dat het morgen alle verre vluchten kan uitvoeren... Volgens Schiphol duurt het nog een paar dagen voordat het vliegverkeer volledig is hervat. Op de kleine vliegvelden in Nederland waren de meeste vluchten vandaag nog geannuleerd. De Bob den prijs voor het beste reisboek van het afgelopen jaar is toegekend aan de journaliste Minka Nijhuis. Ze kreeg de prijs voor haar boek Birma, Land van Geheimen. De jury vindt dat Nijhuis een ontroerend portret van de oppositie in het land heeft geschreven. De Bob den is een initiatief van de VP gids De winnaar krijgt 7500 euro. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Het koelt af tot een graad of 4.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 across the Santo I Key, this memory of a heritage. Send in a run, so hop upon camp, cruise to the dunes. A little bit of magic on a covered prize, like Ollie Bob of those forty guys. Let me be the one to praise phraseologist, so the dear time, hope it says me. Sheriff's office, something on you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true desert caravan. ba da ba da License in a bottle, waiting for a guy to throttle with a bunch of magic wishes. The pivoted way to cut the limit of a king. Days of the every day he has a sugar daddy hanging on a string. Let me hang in. This guy's trouble when I see a double and had it. Ruffle, I mean Setting free, help me flee.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 Gonna be the one to crazy all the Only Doing what a woman says me. Should of something. Zo snel gaan de caravans die, eh, niet op de Nederlandse wegen. Ze zijn vaak een hinderpaal op de weg. Maar dit was een hele snelle. En daarmee opende het uh, tweede uur van deze CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Tom Hendricks. Ja, dit was een, een, eh, een hele snelle uitvoering in een modern jasje. Gestoken door de New York Voices. ik heb er een beetje vreemde hobby. Ik verzamel vaak uitvoeringen van bekende nummers. En heb ik ook gedaan met Caravan. En daarom nog maar eventjes eh, een klein caravanetje. Gespeeld door het combo van John Busson. Nooit van gehoord. Dus is ook eh, binnengekomen in de studio de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort, Hans Rijmers. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Jij drukte mij een cd in de hand, die heb ik ook meteen gedraaid, maar wie was dat? Dit was Dimitri Bajewski. En die hebben we vier weken geleden in de krocht gezien. Mhm. En voor die tijd kon, we, kon ik daar geen muziek van produceren. Want ik had gewoon stomweg geen, geen cd's van hem. Toen de tijd wel in, in Amerika besteld, maar zijn nooit gekomen. En Dimitri Beerski is een buitengewoon aardige man. Dus tijdens het concert heb ik deze cd van hem gekregen. Oh, en eh, eh, iedereen die er geweest is was zeer onder de indruk van zijn spel. Nou, dit is dan toch de kans eh, om het nog een keer te laten horen. En dit nummer, overigens een compositie van Charlie Parker, dit. En dat heet Collect streepje Ovets streepje 10. Heb jij ervan gehoord, Tom? Voor de, <laughs> voor, voor de, voor, voor de, liefhebbers? Voor de, voor de kenners heet dit dus KOT. KOT. KOT. Hey, oh, door, oh. door, wie werd hij eigenlijk begeleid? Eh? Door Cedar Walton op bas en eh, Jimmy Cobb drums. En dat zijn niet de minste. En het is op zich al bijzonder dat je eh, op die leeftijd zo speelt. En dat je deze muzikanten om je heen verzamelt. Ja, hoe oud is hij? nog, nog, volgens mij nog geen 20, hè? Jawel, ja? 28. Oh, nou, hij zag er jonger uit. <laughs> Ja, ja maar dat zeggen ze van jou ook, Tom. <laughs> Hans, eh, we hebben jou even gevraagd langs te komen in verband met het concert van vanmiddag. Ja. Heb je, heb je gistermorgen ook al verteld in ja. eens Zandvoort, maar dat is dus waarschijnlijk een andere luisterkring. Ja. Dus ja, barst maar los. Er zijn van die weekenden, dan eh, ben je niet weg te slaan met die radio. Ehm, nee, eh, vanmiddag eh, Bart Plateau. En Bart Plateau is toch een van de meest eh, vooruitstrevende en toonaangevende dwarsfluitisten in Europa. Want daar zijn er niet zoveel van. Er zijn meer instrumenten waar, waar een heleboel goede van zijn. Hè, omdat het instrumenten zijn die aanspreken om te spelen. Maar dwarsfluit is toch heel specifiek. En dit is een man die is ongelooflijk goed. Hij heeft in Amerika gestudeerd, onder andere bij Joe Lovano. Nou is dat een tenorsaxofonist. Ja, klopt. Maar om te leren hoe je melodielijnen moet spelen, maakt dat niet uit. Kan dat ook nog bij een pianist. Dat, dat, dat gaat allemaal Zelfs bij een ukulele spelen. Jammer dat de kiloma's er niet meer zijn. het dat is een ander verhaal. <laughs> Maar dit, dit is heel bijzonder. Maar ook, ook hier geldt weer, eh, eh, geen muziek van kunnen vinden. Uh, heeft wel cd's gemaakt met zijn, met zijn partner. Dat is een buitengewoon begaafde Russische pianiste, Anna Figarova. Maar wat ik gisteren al zei, dat, dat is geen muziek die representabel is voor hetgeen wat hij vanmiddag gaat doen. Dus dat heeft hij wel zin om te laten horen. het, waar, het eigenlijk, waar je het eigenlijk heel goed mee kan vergelijken is met eh, het, het, spel van uh, eh, Eli Ryerson. Is denk ik drie, vier seizoenen geleden geweest uit Amerika. Is alweer zo lang geleden? En eh, ja, ja, en, en, en, daar waren... Nederlandse van origine eigenlijk. Ja. ja. dan praten we wel over 16 zoveel, maar... Maar goed. Maar goed. We kunnen er gewoon trots op zijn. Ja. Ja. Wordt nog, ook nog een televisieserie over gemaakt, hè? Is dat zo? Ja. Oh, wat leuk. Ja, ze hebben geoefend met de troon en daarna <laughs> komt die serie van dingen. Ja. Die begint ook in, rond die tijd of zo. Dus dat, nee, dat komt helemaal goed. <laughs> Oké. Ja. Maar, even, even, over vanmiddag. Eh, we zullen eh, haar zo meteen even laten horen, omdat iedereen dan kan uh, luisteren hoe een, een dwarsluit in de jazz klinkt. Maar even over eh, bij Plateau. Ehm, uiteraard het trio van Johan Clement. Ja, met uh, Erik Timmermans en uh, Erik Koger. Erik Koger op de drums. Ja, En wat vertelde jij nou over Johan? hij heeft een bepaald vingerspitsengevoel gekregen. Ja, ja. Hoe komt dat? Nou, <laughs> Johan is, Johan is tot in zijn vingertop verliefd. En toen heb ik hem gevraagd of dat in zijn spel te horen is. En hij heeft mij beloofd dat hij vanmiddag zijn uiterste best gaat doen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat klinkt. Want als dat enig verschil geeft, dan gaan wij hier alle drie onmiddellijk pianoles nemen. <laughs> want dan helpt dat. <laughs> Goed. Hoe laat begint het concert, eh, Hans, in de krocht? Als gebruikelijk om half drie. En 15 euro entree. En de studenten tot diep in de 60 met een overtuigend verhaal mogen voor 8 euro naar binnen. Dus maar dan moet het wel dus, zeer je best. Dus wij kunnen wel voor acht uur naar binnen, eh, Tom. We gaan even naar eh, Eddie Rice luisteren in het nummer Camilla. When Johanna Loved Me. Ja, uiteraard gespeeld door de alt, eh, saxofonist Paul Desmond. Hij werd begeleid door Jim Hall op de gitaar, Ginny Wright op de bas en Connie Kay op de drums. Opnames alweer uit 1964. Mhm. Dus behoorlijk lang mhm. geleden. Maar nog steeds het aanhoren waard. Wel uit de tijd dat hij dus eh, eh, de Brubeck had verlaten. Ja. ja. Gelukkig. Gelukkig, ja. <laughs> Andere Hans. Wat heb jij nog de eh, cd-speler. Nou, eh, eh, ik vind het Hammond ik vind het een fantastisch instrument. Jimmy Smith en, en, en Jimmy McGriff. Het, van die heerlijke scheurende B3 Hammonds. Ik heb wel eens gezegd dat Jimmy Smith zijn instrument als een mitrailleur bespeelt. Ja. Tak, tak, tak, tak. Ja. ja, maar dat, dat hoort ook denk ik een beetje. Daar leent het instrument zich ook voor. Hè? En, en zo moet je er denk ik ook mee omgaan. Ja. Ik ben geen muzikant, maar ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar dit is een eh, Nederlandse uh, eh, hammond En die noemt zichzelf heel toepasselijk Sven Hammond Soul. <laughs> en eh, het nummer wat hij gaat spelen heet Fugalu. <laughs> So you ran into my former fiance. You saw her dancing last night in some cafe. Gee, I haven't seen her since a year ago. And there are so many things I'm dying to know. did she look? Did she seem happy? While they were dancing, did he whisper things in her ear? And tell me, did she seem welcome his attention. Did he appear to be sincere? What was he like? Was he good looking? Was there a smile up on her face? Or did she look bored? Not that I really care. I know our love affair Did she look and did she ask about me? could see Een mooie ballad over een verlaten geliefde die weten hoe het met zijn ex vergaat. How Did She Look? Gezongen door de Amerikaanse jazzgroene Kevin Mahogany. Did She Ask About Me? Zeer invoelbare nieuwsgierigheid. Niet waar, heren? Fantastische muziek om naar te luisteren, Tom. Erg mooi. En zeker op deze zondagmorgen. Juist. Zeker. Eh, Hans, eh, Gisteren heb je ook al verteld dat het programma voor het eh, jazzgebeuren in augustus ja. rond is. Ja. Vertel. Nou, eh, eh, even heel snel. We beginnen met uh, Florian Wempen. Aanstormend geweldig uh, talent tenorsax. Daarna Greetje Kouwveld. En daarna sluiten we af met Hans Dulver. Die het dak erachter mag blazen. En dan... Weten de buren dat ook? Nee, maar ik vrees dat ze er heel snel achter gaan komen. Dus die mag eh, de tijd tot één uur vol maken, Maar dit komt allemaal nog uitgebreid in de publiciteit. En natuurlijk moeten we weer op zoek naar sponsors. Dus dat begint dan ook allemaal weer. Ik kijk er weer helemaal naar uit om sponsors te werven. Misschien kan je vanmiddag beginnen. Ja. ja. nee, maar dan... Oh nee, dan, dan, nee, dat vind ik wel een goed plan. Eh, de entree wordt nu 30 eh, euro. <laughs> en, de, en de studenten... Wat hebben we gezegd, Tom? En de studenten gaan in plaats van 8 16 euro betalen. Oké. Ja, nee. Ik vind het een goed... Eh, zeer bedankt, Ton. Ik, ik zou het dus... Als iemand klacht heeft over de entree, worden ze allemaal naar jou doorverwezen. Dat je het maar vast weet. maar een marzel dat wij student zijn, eh, Tom. Heerlijk, hè? Ja. Ik, eh, ik heb een heel mooi duel gevonden tussen de drummer Buddy Rich. Echt een fameuze man, een, een, blanke drummer die zijn instrumentarium als een idioot kon bespelen. En... Lionel Hampton. Ze zitten elkaar een beetje te treiteren, kan je horen, in dat eh, duel. En eh, ze gaan eh, spelen het hele mooie nummer van Ray Noble, namelijk Cherokee. I Left Chicago. Ja, en dat was natuurlijk Terry Kips en Buddy DeFranco spelen Steve Allen. Ja, en hiermee eindigt dan eh, deze CFM Jazz. Met plezier samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandberg en Tom Hendricks. En met als gast eh, Hans Rijmers, die jullie allemaal uitnodigt om vanmiddag om half drie naar de krocht te komen voor opnieuw een jazzconcert.